Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop je autoverzekering. Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nieuw jaar echt goed te beginnen. In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er wordt steeds meer bekend over de mensen die tijdens de jaarwisseling om het leven kwamen in een Zwitsers café. De politie zegt dat de jongste slachtoffers meisjes van 14 en 15 waren. Bij de brand vielen zeker 40 doden. Meer dan de helft is nu geïdentificeerd. Het zijn vooral Zwitsers. Het winterse weer zorgt op allerlei plekken voor problemen. Zo rijden in een groot deel van Brabant geen streekbussen. De vervoerders vinden het vanwege de sneeuw te gevaarlijk. Verder rijden er op bepaalde stukken minder treinen door kapotte wissels. Op Schiphol zijn honderden vluchten gecanceld. Grote problemen in het luchtruim van Griekenland. Veel vliegtuigen kunnen niet landen of starten... omdat er niet gecommuniceerd kan worden met de verkeersleiders. De radio doet het niet meer. Buitenlandse media schrijven dat het niet om sabotage gaat. Hoe lang de storing gaat duren, is niet duidelijk. En pech voor eredivisieclubs die zich in de Spaanse zon willen voorbereiden op de tweede seizoenshelft. In Marbella is het weer niet heel veel beter dan bij ons. De regen komt daar met bakken naar beneden. Het veld is onbespeelbaar en daarom hebben Feyenoord en FC Groningen hun training vanochtend afgelast. Het weer van Weer Online. Het is een komen en gaan van sneeuwbuien. Eerst vooral in het midden en zuiden, daarna in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt maximaal zo'n 2 graden. En dit was het nieuws op Slam. Michiel, dankjewel. Het is eh, exact op de seconde af 12 uur. En dat betekent House in de Pauze zometeen. Met eh, onder andere Elkazar, Sebastian Grosso en ook Justin Timberlake. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig.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 Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Maak vanaf morgen kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Hoi Hilke. Het is weekend, het is zondag, maar het is bovenal lunchtijd. En eh, hier lunchen ook op zondagmiddag gewoon met alle genres in één mix. Dit is House in de Pauze. In het weekend nog net wat lekkerder. Dus uh, goed je erbij bent. Onder andere zometeen in de mix. Sebastian Ingrosso. Oude eh, Progressive House klassieker. Leuk om weer eens te horen samen met John Martin. Reload komt eraan. Ook eh, Dr. Alban, It's My Life. En DJ Chucky, Let The Bass Kick in Miami komt eraan. We trappen hem af voor deze zondagmiddag met Elkazar. Crying at the Discotheek in een nieuwe House in de Pauze.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 Nothing I can see but you when you dance. is echt zo'n dag dat als je gaat voetballen... dat je dat met een oranje voetbal doet, weet je wel. Dag 2, winterwonderland in Nederland. Ook vandaag weer een eh, dik pak sneeuw gevallen. Als je gaat golven, kan je dat dan ook doen in de sneeuw? Ja, ik vraag het voor Justin Timberlake. Hij is uh, vervent golfer. In eh, Nederland zijn eigenlijk alle golfbanen gesloten. Bij sneeuw in het buitenland gebeurt het nog wel eens. Sneeuwgolf wordt het genoemd. En dan vaak met gekleurde ballen en winterse kleding. En je hoorde eh, Can't Stop the Feeling hier in de nieuwe House in de Pauze. Tot twee uur, alle genres en MX bij Slam. hier bij Slam in House in de Pauze. Dus stuur even een, eh, foto van je uitzicht. Is dat nog steeds met een besneeuwd landschap? Of is de sneeuw al gesmolten? Of is inmiddels een tweede sneeuwbui voor, eh, voor vandaag bij jou bezig? Eh, als je nu voor je kijkt, maak even een foto van je uitzicht. Misschien dat het ook gewoon binnen is. Misschien op je werk, misschien onderweg. in de tuin, terwijl je net een wortel op jezelf gemaakte sneeuwpoppen aan het plaatsen bent... stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de Slam-app. Leuk van je te horen. En dit is Cici Peniston en Finally. In house in de pauze hier op Slam. night has got me love sprung. I won't stop until the sun is up. Oh yeah, my heart is a dancer, beating like a disco drum. David up, Hilke Boersma. En hoe is dat chick? Dat was eh, Rihanna die hoorde op de vocalen op deze track. Het is eh, bijna half één op eh, zondagmiddag. we kennen natuurlijk deze track van Willy William, Trompetta. Zijn grote doorbraakhit. Nou, dat uh, trompetdeuntje in Trompetta, dat heeft Willy William niet zelf bedacht. en eh, het is gesampled van een andere track. En het eh, origineel hoor je zo meteen hier in House in de Pauze. En ook muziek onderweg van Body Love en The Wanted komt eraan.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 Elders meer kans op winterse buien, oftewel sneeuw. Het is zo'n 1 eh, graad in het binnenland tot 4 graden in het westen. Fritsmeister meldt één korte vertraging op de A27 richting Breda... tussen eh, industrieterrein Avelingen en Werkendam. Daar 13 minuten vertraging. your partner and cut her other So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now. Now I'll take you by the hand. Hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away. Away from us, so stay. Stay with me, I can make. Make you glad you came. The sun goes down, the stars come out. And all that counts is here and now. My youth glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. laatste jaren draaien we veel eh, trompetta van Willy William hier op Slam. En eh, zojuist hier de track waar hij handig gebruik van heeft gemaakt. De originele sample uit 1990. Guru Jazz en Infinity. Daarachteraan nog Body Love, The Wanted. En dit was Jack Jones samen met Emily K en Where Did You Go.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 Come on. Turn it up 16 was, was ik voornamelijk bezig met uitrekenen... hoeveel woordjes ik nou exact moest leren voor Engels... om toch nog een 5,5 te halen. En toen eh, Martin Garrix 16 was, werkte hij samen met Usher. Ja, het verschil moet er eh, wezen. Eh, zijn track blijft waanzinnig goed. Hoor je niet heel vaak meer, maar wel in House in de Pauze. Don't Look Down, Usher en Martin Garrix... hoor je zo meteen voorbij komen hier in House in de Pauze.